buien, af en toe regen. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog, maar het blijft bewolkt. Het wordt 4 graden in het noorden, 6 in het zuiden. Morgen eerst bewolkt. In de loop van de middag breekt hier en daar dan de zon door.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 let you down. Take your parachute and go. Take your Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take Stop you ever getting sorrow. And if the winds don't catch you, I will. I will. If the wind your parachute and go.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 Honderden betogers eisen politieke hervormingen. Vanmorgen blokkeerden de demonstranten de toegang tot de haven. De haven in Sohar is voor 50% eigendom van het Rotterdamse havenbedrijf. De verdreven Egyptische president Mubarak en zijn familie hebben een reisverbod gekregen. De openbaar aanklager heeft dat opgelegd. Ook zijn de tegoeden van de familie in Egypte bevroren. Eerder kregen oud-ministers van het regime al een reisverbod. Mubarak verblijft sinds zijn aftreden op 11 februari in zijn villa in de badplaats Sharm el-Sheikh. Het heeft vorig jaar zo weinig gewaaid dat er in Nederland veel minder windenergie is geproduceerd. Ondanks een lichte stijging van het aantal windmolens daalde de productie van windenergie met 13 procent, meldt het CBS. Dat komt neer op de energievoorziening van 175.000 huishoudens. Vorig jaar werd er wel meer energie gewonnen uit biomassa. Daardoor bleef de hoeveelheid duurzame energie die in Nederland werd geproduceerd ongeveer 9 procent van het totaal. FC Twente-voetballer Douglas is voor zes wedstrijden geschorst voor zijn wangedrag gisteren tijdens de wedstrijd tegen AZ. De club had hem al een schorsing van vijf wedstrijden opgelegd. De KNVB maakte er zes van. De verdediger maakte gisteren een slaande beweging naar zijn tegenstander en werd daarvoor van het veld gestuurd. Hij raakte volledig buiten zinnen en moest door medespelers in bedwang worden gehouden. Douglas kreeg van Twente ook de maximale boete. Het weer vanmiddag.